uur. Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nieuwsuur heeft gepraat met president Zelensky. Mijn collega Marielle Tweebeke had in Kiev een uitgebreid gesprek met de Oekraïense president. Ze stelde onder meer vragen over of Oekraïne de oorlog gaat winnen. Veel mensen daar denken dat. Many Ukrainians believe they could win this war. How do you manage expectations? Україна точно виграє цю війну. Питання якою ціною і питання часу. Ja, hij zegt Oekraïne gaat de oorlog zeker winnen. De vraag is alleen wanneer en tegen welke prijs. Zelensky zei er ook bij wat hij bedoelt met winnen. Voor hem is dat al het grondgebied dat Rusland nu bezet terugveroveren. Of dat gaat lukken is wel de vraag. Als ze echt heel Oekraïne terug willen veroveren... gaat dat 100.000 levens kosten, zegt hij. Het hele interview met Zelensky zie je vanavond in Nieuwsuur. Een jongen van 20 uit Schijndel moet 10 jaar de gevangenis in... voor het in brand steken van zijn ouderlijk huis. Volgens de rechter heeft hij zijn gezin bewust in levensgevaar gebracht... en is hij schuldig aan poging tot doodslag. De jongen heeft altijd ontkend. Flink schrikken voor bezoekers van een pretpark in Valkenburg. In het Sprookjesbos viel een karretje van een ronddraaiende attractie naar beneden. Deze man zag het gebeuren. Het is wat schrikken, ja. Nou, vooral het is een reuze knal, joh. Poeh. Je verwacht het niet natuurlijk. Nee, je verwacht het zeker niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Twee volwassenen en één kind raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. En Nederlands succes bij de Giro. Wielrenner Koen Bouwman kwam net als eerste over de finish. En dat is zijn tweede overwinning deze Giro. En daar blijft het niet bij, want Bouwman weet ook al bijna zeker... dat hij met de blauwe bergtrui naar huis gaat, vertelde commentator Gio Lippens. Dat betekent dat hij dus het bergklassement wint. En dat is echt uniek in de Giro, want er heeft nog nooit een Nederlander de bergtrui gewonnen in de Giro. Ja, al moet hij zondag op de laatste dag wel finishen, anders gaat de trui aan zijn neus voorbij.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 Zelensky zegt ook dat Oekraïne de oorlog zal winnen, maar het moet volgens hem niet ten koste gaan van alles. Duitsland wil nu al beginnen met hulp bij de wederopbouw van Oekraïne. Het zei minister van Ontwikkeling Schulze vandaag... tijdens een bezoek aan Borodjanka, een voorstad van Kiev. Ze zei daar dat niet moet worden gewacht tot de oorlog voorbij is. Duitsland had al 185 miljoen euro toegezegd. En tennisser Bottic van de Zandschulp is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld door Rafael Nadal met 6-3, 6-2 en 6-4.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 Feeling like that mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more, just a little bit. Love me more, just a little bit.